spoedige start. Raymond Seré met het NOS-journaal. Twee mannen die een jaar geleden in Geldermalsen betrokken waren bij de AZC-rellen... hebben een werkstraf gekregen van 40 uur. Voor een van hen is de helft voorwaardelijk. Tegen een derde man eiste het OM een werkstraf van 100 uur. In die zaak is het vonnis nog niet bekend. De rellen waren bij het gemeentehuis van Geldermalsen... waar een raadsdebat was over de komst van een asielzoekerscentrum. Er ontstond zo'n dreigende situatie dat de raadsvergadering werd afgebroken. In totaal moesten 25 mensen voor de rechter komen. Een Britse rechter heeft een man van 101 veroordeeld tot 13 jaar cel. Vorige week had de jury hem al schuldig bevonden. Tussen 1974 en 1983 heeft hij twee meisjes en een jongen seksueel misbruikt. De man is de oudste aangeklaagde in de Britse rechtsgeschiedenis. Zijn slachtoffer stapte vorig jaar naar de politie... nadat ze op Facebook een bericht hadden gezien over Clarks honderdste verjaardag. De rechter had vrijdag al gezegd dat Ralph Clark gevangenisstraf zou krijgen. In de Rotterdamse haven komen honderden extra camera's. Het havenbedrijf hoopt hiermee de groeiende drugsmokkel terug te dringen. De camera's komen bijvoorbeeld te hangen op terminals waar goederen uit Zuid-Amerika aankomen. Via de haven van Rotterdam komt veel cocaïne Europa binnen. Dit jaar is er al meer dan 13.000 kilo onderschept en dat is een record. De FIFA heeft nationale voetbalbonden van onder meer Engeland een boete gegeven... omdat spelers van het nationale elftal een poppy droegen, een klaproos. Met zo'n klaproos op de kleding herdenken veel inwoners van het Verenigd Koninkrijk... de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. De FIFA verbiedt nationale teams symbolen op shirts te dragen... die een religieuze, politieke of commerciële betekenis kunnen hebben. En de bond ziet de poppy als een politiek statement en dat is dus verboden. De bonden van Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland ontvangen een boete van respectievelijk 2 42.000, 18.500 en 14.000 euro. En dan het weer, zonnig met plaatselijk ook wat wolkenvelden. Het blijft droog, temperatuur ligt rond 6 graden. Er is weinig wind. Vannacht en morgen vroeg vriest het op veel plaatsen licht... en plaatselijk is er kans op mist en lage bewolking. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. De Randstad viel op de A4 richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Sloten 2 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht vanwege bergingswerk. Nog steeds. De A9, Alkmaar-Amstelveen tussen Heemskerk en Knopend Velzen 4 kilometer door een ongeluk.